Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In Colombia is een van de grootste drugsbarons opgepakt. Dairo Antonio Usaga werd al jarenlang gezocht. Hij was leider van een drugsnetwerk met 1200 gewapende bendeleden. De Colombiaanse president noemt zijn arrestatie vergelijkbaar met de val van Pablo Escobar in de jaren 90. Kickbokser Rico Verhoeven mag zich wereldkampioen blijven noemen. Hij versloeg in de Gelredome in Arnhem zijn rivaal Jamal Ben Sadiq. Die moest de wedstrijd vroegtijdig staken omdat hij niet meer verder kon vechten. Beiden kwamen flink toegetakeld uit de ring. Verhoeven had onder meer een grote wond onder zijn oog. In Den Bosch is een vrouw van 20 overleden na een steekincident in een woning. Een andere vrouw van 21 is opgepakt. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij het steekincident raakte ook een hond zwaar gewond. Het dier is naar een dierenziekenhuis gebracht. In de Tweede Kamer wordt ontstemd gereageerd op het nieuws uit Turkije... dat tien ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, Turkije moeten verlaten. De ambassadeurs riepen Turkije op om Osman Kavala vrij te laten. Die filantroop wordt ervan beschuldigd demonstraties te hebben gefinancierd... en betrokken te zijn bij een mislukte koeppoging, wat hij zelf ontkent... Volgens VVD-Kamerlid Brekelmans laat dictator Erdogan weer eens zijn ware gezicht zien. En volgens PvdA-Kamerlid Piri ligt Erdogan op ramkoers. D66er Sjoerdsma noemt het de wereld op zijn kop.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 too busy finding 106.9 ZFN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 Maar ergens klopt er hier iets niet. Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit gezien.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 anyway 78 through 1983 tomboy is what I was Young and wild Now 1985 High school made me cry And that same crazy year was 心难。 on,